Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Met een ingezonden brief in de Telegraaf probeert Ronald Plasterk de lucht te klaren met NSC-leider Pieter Omtzigt. In het briefje van 64 woorden biedt hij zijn excuses aan voor zijn uitspraak over het gebruik van zijn dienstauto door Omtzigt, toen Plasterk nog informateur was. Die uitspraak viel verkeerd bij Omtzigt en naar verluid verzet hij zich daarom nog tegen de mogelijkheid dat Plasterk premier wordt. Plasterk besluit zijn briefje met Sorry Pieter. De ontkerkelijking zet nog steeds door. Vorig jaar rekende 42% van de Nederlanders zichzelf tot een geloofsgemeenschap... blijkt uit cijfers van het CBS. Tien jaar eerder was dat nog een meerderheid, 53%. De afname is vooral te zien onder katholieken. Het aantal moslims is juist iets toegenomen. Burgemeester Schuiling van Groningen heeft excuses aangeboden voor de rol die het stadsbestuur heeft gespeeld bij het slavernijverleden. Het onderzoek bleek dat Groningse schepen zo'n 33.000 Afrikanen naar Amerika hebben gebracht om daar als slaaf te werken. Groningse bestuurders verdienden daar veel geld mee. Schuiling noemde het gedrag van zijn voorgangers beschamend en onverteerbaar. In Eindhoven is een fietser mogelijk met opzet aangereden door een medewerker van de Wegenwacht. Het slachtoffer van 56 raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De ANWB-medewerker is opgepakt en blijft voorlopig vastzitten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Thailand is het congres van de Wereldvoetbalbond begonnen... waar zal worden besloten waar het WK Voetbal voor Vrouwen in 2027 wordt gehouden. Er zijn twee kandidaten, Brazilië en de combinatie Nederland-België-Duitsland. Alle 211 FIFA-leden mogen een stem uitbrengen. Het weer. Het is overwegend droog met kans op mist.